Lot Lewin met het NOS Journaal. Tientallen leden van de ChristenUnie eisen van de partijtop dat de asielplannen van het kabinet die vrijdag bekend werden, worden teruggedraaid. Ze hebben het in een brief aan het bestuur over juridisch en moreel failliete beslissingen. Dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen, mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren, schrijven ze. Ze willen dit volgens het Nederlands Dagblad bespreken in een extra partijcongres. De brief is ondertekend door onder meer gemeenteraadsleden en leden van de jongerenbeweging van de ChristenUnie. Na het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beierland gisteren liggen nog steeds zeven mensen in het ziekenhuis. Een van hen is in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen en meerdere leden van één gezin. Dat zei burgemeester Abtroot op een persconferentie. Daarbij was ook de politie aanwezig. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. De Spaanse chauffeur zit vast. Hij is de hele dag verhoord. Wel is bekend dat de vrachtwagen vanuit stilstand de dijk afreed... en op een groep van ongeveer 50 barbecuende mensen raakte. Europese rechters gaan zelf naar de rechter om een besluit van de EU aan te vechten. Polen krijgt onder voorwaarden 36 miljard euro uit het corona-herstelfonds... terwijl het geld eerder niet werd toegezegd... omdat rechters niet onafhankelijk kunnen werken in Polen. De Europese rechters vinden het niet terecht dat Polen nu alsnog geld krijgt uit het fonds... terwijl de positie van Poolse rechters niet is verbeterd. Vanwege de estafettestaking bij de NS rijden er morgen in Noord-Holland vrijwel geen treinen. Er worden ook geen vervangende bussen ingezet. De NS waarschuwt dat ook in de rest van het land de staking waarschijnlijk voelbaar is. Reizigers moeten langer wachten of vaker overstappen. En ook dinsdag en woensdag hebben de vakbonden stakingen gepland om een betere CAO af te dwingen.